1 uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Medewerkers op de operatieafdeling van het UMCG in Groningen... krijgen 5000 euro als ze nog minstens drie jaar bij het ziekenhuis blijven werken. Met deze bindingspremie hoopt het ziekenhuis het personeelstekort op de afdeling op te lossen. De afgelopen tijd moesten al operatiekamers en bedden op de intensive care worden gesloten... omdat er te weinig personeel was. Ongeveer 700 medewerkers krijgen de premie... In totaal kost de maatregel het Groningse ziekenhuis zeker 3,5 miljoen euro. De verkoop van het vaccin tegen meningokokken type W stijgt explosief. Deze maand verkochten apothekers 6000 vaccins, 30 keer zoveel als in juni, meldt de Volkskrant. Dit jaar stierven al 18 mensen als gevolg van een besmetting met meningokokken, meer dan in heel 2017. Baby's en 14-jarigen worden standaard ingeënt. Andere groepen moeten nog wachten omdat er een tekort is aan vaccins. Maar veel mensen proberen dus toch al eerder een inenting te krijgen. Patiënten met meningokokken type W kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Komiek en acteur Bill Cosby gaat in beroep tegen zijn celstraf. Afgelopen dag veroordeelde een Amerikaanse rechter hem voor het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Cosby moet daarvoor minimaal drie jaar de cel in. Tijdens het vonnis zei de rechter dat het tijd is voor gerechtigheid. Cosby moest na de uitspraak meteen naar de gevangenis... en mag zijn hoge beroep dus niet in vrijheid afwachten. De Amerikaanse acteur zei niets tijdens de rechtszaak... en heeft ook geen spijt betuigd. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 8 graden. Overdag is het zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Donderdag wordt het met 19 tot 23 graden de warmste dag van de week.